Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor het de Libanese premier Hariri iets van zich laten horen vanuit Saoedi-Arabië. In een televisieinterview zei hij vanavond dat hij volledig vrij is in het land... en dat hij binnen enkele dagen naar Libanon terugkeert. Hariri maakte zijn aftreden als premier bekend in een televisietoespraak... tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië acht dagen geleden. Hij zei dat hij bang was voor een aanslag op zijn leven door Hezbollah. Nu zegt hij dat hij met zijn aftreden mensen wilde wakker schudden, zodat iedereen weet dat we in gevaar zijn, zegt hij. Vanmiddag hebben de deelnemers en bezoekers aan de jaarlijkse marathon van Beirut hun steun betuigd aan de afgetreden premier. De agenten die betrokken waren bij de omstreden nekklem bij het arresteren van Mitch Henriquez zeggen dat ze onschuldig zijn. Dat staat volgens RTL Nieuws in het verslag van de verhoren van de twee. Ze moeten morgen voor de rechter komen. De twee vinden dat ze in 2015 bij de arrestatie van de Arubaan geen onnodig geweld hebben gebruikt. Henriquez zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Ze gebruikten de nekklem en pepperspray. Henriquez overleed een dag later in het ziekenhuis. In Zeeland zijn de laatste week dode zeehonden aangespoeld, bijna iedere dag één. De dieren zijn ogenschijnlijk gezond en volwassen. Ze hadden gevulde magen en geen verwondingen, zegt het reddingsteam Zeedieren. Wat de dieren is overkomen is onduidelijk. De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaat de doodsoorzaak onderzoeken. En de politie op Bali heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de moord op een Nederlander. Die man van 80 huurde een woning op het eiland in Indonesië. De politie zegt tegen de media dat het de daders waarschijnlijk om geld te doen was. Het weer. Buien trekken langzaam weg. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 tot 2 graden. Morgen afwisselend zon en bewolking met nog een enkele bui. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1254. Ivan mijn schuifjes zitten, stond niet helemaal lekker. We gaan beginnen aan het tweede uur van Peaceful Radio Show 1254 zoals ik al zei. En natuurlijk lekker een New Age muziekje, New Age muziekuur tegemoet. Het nieuwe album van Andy Pickford staat voor ons klaar met eh, Orgonon. Ja, zo heet het. Hij was niet zo creatief in het benoemen van de tracks, want die heeft hij ook allemaal dezelfde naam gegeven. Maakt niet uit. Nummer 2 op de lijst is eh, nieuwe artiesten. Uh, Muses 9. Eh, het schijnt buitengewoon succesvol te zijn in de New Age muziekwereld. Maar ja, het is voor mij gloed en gloednieuw. Ik heb er wel wat over gelezen en daardoor weet ik dat. En dat album heet Spring Begins. Dat is een beetje te vroeg of te laat, maar dat maakt niet uit. Het is in ieder geval wel een heel fraai album. Peacefulradio.info, daar kan je terecht voor de playlist. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.purplepiano.com. I shall abide until I'm spoken for, if it be your will. If it be your will that a that the rivers fill. Let the hills rejoice. Hi, I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio.